meedeed aan paramilitaire trainingen. Bij de schietpartij op dus nog weinig duidelijk. Roda JC heeft een kort geding aangespannen tegen de KNVB... omdat een doelpunt in de bekerwedstrijd tegen Willem II onterecht zou zijn afgekeurd. De videoscheidsrechter had Hens geconstateerd. Uiteindelijk won Willem II de wedstrijd na strafschoppen. Roda eist dat de wedstrijd wordt overgespeeld vanaf de 83ste minuut... bij een 3-2 voorsprong voor Roda. Het weer nog, vannacht is er weinig bewolking. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt.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 Als reden voor zijn vertrek noemt Hoekema de discussie die in de media is ontstaan over de overeenkomst die hij sloot met de gemeente Wassenaar. Bart en Hoekema bedongen dat ze na Hoekema's afscheid als burgemeester van Wassenaar tegen een lagere huur in de ambtswoning mochten blijven wonen. Vorige week stapte Marleen Bart onder meer vanwege deze kwestie al op als fractieleider van de PvdA in de Eerste Kamer. De vier grote steden willen dat het kabinet haast maakt met een besluit over een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. De Haagse burgemeester Krikke schrijft dat mede namens haar collega's uit Amsterdam, Rotterdam en Utrecht aan minister Grapperhaus en staatssecretaris van Veldhoven. De Onderzoeksraad voor Veiligheid pleitte eind vorig jaar voor een verbod op pijlen en knalvuurwerk omdat die elke jaarwisseling veel letsel en overlast veroorzaken. Volgens de vier grote steden is een snel besluit van het kabinet nodig... omdat gemeenten al vroeg beginnen met de voorbereidingen op de jaarwisseling. De 19-jarige man